spoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft tijdens een kersttoespraak opgeroepen tot vrede en verdraagzaamheid, met name in het Midden-Oosten. Uitgerekend in het gebied waar Jezus als zoon van God op aarde kwam, gaat het geweld steeds maar door, zei de paus. Hij verwees verder naar andere gruweldaden, zoals de aanslagen in Parijs. In zijn toespraak noemde hij ook een paar keer het vluchtelingenprobleem. Barmhartigheid is het grootste geschenk dat God ons geeft, zei de paus onder meer over dit onderwerp. Aan het einde van zijn toespraak sprak de paus het Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad en voor de wereld. Strijders van IS mogen organen van gevangenen verwijderen als die het leven van een moslim kunnen redden. Dat staat in een document van de terreurgroep dat het Amerikaanse leger zou hebben gevonden en persbureau Reuter in handen heeft. De tekst zou zijn opgesteld door geleerden die de religieuze regels bij IS bepalen. Organen mogen ook worden verwijderd als een gevangene dat niet overleeft. Reuter controleert op basis van dit document dat IS waarschijnlijk handelt in organen. De Iraakse regering beschuldigt IS daar begin dit jaar al van. In Nigeria zijn zeker 100 mensen omgekomen toen een tankwagen met brandstof bij een gasinstallatie in brand vloog. De slachtoffers stonden in de rij om gasflessen bij te vullen voor de kerst. De ramp vond plaats in Niewi in het zuidoosten van Nigeria, waar vooral christenen wonen. Toen de brandweer na uren het vuur had geblust, lagen er zeker 100 verkoolde lichamen. Het vuur woedde urenlang en legde de hele gasfabriek in de as. Bijna een week na het scheepsongeluk bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 63 lichamen geborgen. 15 mensen worden nog vermist. Hun schip verging zaterdag bij stormachtig weer in de golf van Boni. Dat 118 mensen aan boord en 40 mensen hebben de ramp overleefd, onder wie de kapitein.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 12. past wel iets waar je van de liefde heerst en de angst verdwijnt. Gaan onze harten open, zijn de problemen klein. Ook van elke dag, maar kerstmis zijn.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 sharing Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all.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 死。 last time we let it lie.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 hear those sleigh bells jingling.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 that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Air are drink, we stop existing and start living. en stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.